Ties van Kesteren met het NOS-journaal. President Trump stelt per direct de Amerikaanse importheffingen uit. De heffingen worden voor veel landen uitgesteld met 90 dagen. Wel geldt er volgens de Amerikaanse minister van Financiën... direct een importheffing van 10% voor al die landen. Trump zegt ook dat landen die geen tegenmaatregelen hebben genomen... worden ontzien van zijn heffingen. Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Unie dus onder dat uitstel valt. Voor China wordt het tarief wel per direct verhoogd naar 125 procent... omdat het land volgens Trump geen respect heeft voor de wereldmarkt. De Amerikaanse beurzen reageren direct op het uitstel van de importheffingen. De Dow Jones schoot omhoog en bijna alle Amerikaanse beurzen staan in het groen. Israël zou van plan zijn om weer flink meer gebied van de Gazastrook in te nemen. Volgens de krant Haaretz wil Israël grote delen van het zuiden van Gaza onder eigen controle plaatsen. Palestijnen krijgen volgens bronnen in het leger geen toestemming om terug te keren naar de stad Rafah. Die zou geheel ontruimd en gesloopt worden. In Rafah woonden voor de oorlog zo'n 200.000 mensen. Persbureau EP meldde twee dagen geleden dat Israël nu de helft van Gaza in handen heeft. Jagers in Zuid-Holland mogen de komende tijd zwarte kraaien afschieten, meldt persbureau ANP. De provincie heeft een jachtvergunning afgegeven om weidevogels zoals de gutto, tureluur en kievit te kunnen beschermen. De kraai is, samen met de vos, een van de grootste bedreigingen... omdat ze de nesten leegroven. De provincie had al 6 miljoen euro vrijgemaakt om beide vogels te beschermen op boerenland. Maar die maatregelen hebben niet het gewenste effect. Door kraaien af te schieten kan het broedseizoen nog worden gered, stelt de BBB in de provincie. Jagers mogen daarom per direct aan de slag. Vier buurten in Den Haag worden tijdelijk afgesloten tijdens de NAVO-top eind juni. De omgeving van het World Forum, Paleishuis ten Bosch, Panorama Mesdag en een stukje van de kust bij Scheveningen worden in juni verboden terrein. Het weer, vanavond langzaam meer bewolking, ook in het zuiden. Vannacht is het 4 tot 7 graden. Morgen weer een dag met wolken en zon. Het blijft droog bij 13 graden in het noorden en elders 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Amsterdam Zuidoost. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud.